uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf morgen is de anderhalve meter regel weer verplicht. Eigenlijk zou het demissionaire kabinet volgende week vrijdag pas weer laten weten of nieuwe maatregelen nodig zijn. Maar de cijfers gaan echt heel hard de verkeerde kant op. In een week tijd testen bijna 154.000 mensen positief, zegt het RIVM. Dat eh, zijn er meer dan eh, ooit tevoren. Dus dat betekent gemiddeld ongeveer 22.000 positieve testen per dag. Eh, dat zien we ook in, het, eh, de ziekenhuisopnames. Die zijn ook eh, verder gestegen. Ehm, dus ja, op dit moment zien we nog geen ehm, verandering in het beeld... in de zin van dat we al een afvlakking of een daling zien. En daarom is de afstand houden vanaf morgen dus weer verplicht... in plaats van dat het alleen maar een advies is. Op plekken waar je een coronapas moet laten zien, zoals de horeca... geldt die anderhalve meter trouwens niet. Morgenmiddag staan de eerste drie verdachten van de rellen in Rotterdam voor de rechter. Het gaat om een man van 21, een van 29 en een vrouw van 26. Volgens het OM hebben ze met voorwerpen naar de politie gegooid. Drie anderen, die ook bij de Rotterdamse rellen werden aangehouden, blijven langer vastzitten. Het moet dus klaar zijn met de beledigingen aan het adres van Hubert Bruls. Nijmeegse wethouders nemen het op voor hun burgemeester. Bruls is de laatste tijd vaak de kop van Jut, omdat hij ook de voorzitter is van alle veiligheidsregio's. Zo werd hij onlangs in Op 1 nog bal gehakt genoemd en met een varkenskop afgebeeld op een coronademonstratie. De wethouders trekken het niet meer en zeggen dat je weerwoord moet bieden. 3, 2, 1... Het zijn drukke tijden voor opruimingsdiensten. Door corona worden er veel meer explosieven gevonden dan andere jaren. Bijvoorbeeld omdat mensen het bos ingaan om een wandelingetje te maken en een bom uit de Tweede Wereldoorlog tegenkomen. Of als nieuwe hobby zijn gaan magneetvissen en dan een granaat aan hun hengel hebben hangen. Volgens de opruimingsdienst hebben ze dit jaar dik 2400 meldingen gekregen en dat zijn er nu al meer dan een jaar eerder. Dan het weer nog. Vooral langs de kust kan nog een buitje vallen. Komende nacht kan het dichte mist ontstaan en die mist kan morgen de hele dag blijven hangen. In de mist wordt het niet warmer dan een graad of 5. Op plekken waar die verdwijnt kan het nog 9 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB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 your faded heart. Get back.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 De deelstaatpremier van Bayern heeft toegegeven dat hij is overvallen door de snelheid en de omvang waarmee zijn regio nu wordt getroffen door het coronavirus. En ook veel vooraanstaande wetenschappers zijn volgens hem verrast door de snelheid waarmee het virus zich dit keer verspreidt. En bij de aanleg van de natuureilanden Markerwadden in het Markermeer... is voor een klein deel licht vervuilde grond gebruikt. Dat heeft opdrachtgever Natuurmonumenten vandaag bevestigd... na onderzoek van een natuuractivist. Het is grond die geen schade oplevert voor mensen en natuur. Het weer, vannacht gaat het misten. Morgen overdag ook mist bij 5 tot 9 graden.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 been sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text, kick game wireless. Throw a stack on the Bible. Never Snapchat I took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong.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 的。 Zegt dat het onwerkelijk is.